Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Spullen uit Amerika worden duurder. Europa heeft importheffingen ingevoerd voor sommige Amerikaanse producten. Dat is dus een extra belasting bovenop de normale prijs. Het gaat bijvoorbeeld om sterke drank en spijkerbroeken, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Het is een vrij bekend pakket. Het zijn echt typische Amerikaanse producten die worden geraakt. Maar als je kijkt naar wat dat doet met de Amerikaanse economie... dan is dat niet zo heel veel en met de Europese ook niet. Het is niet een hele grote sector. Wie het wel pijn doet zijn de fans van deze producten want stel dat je een nieuwe Harley Davidson motor wil kopen... dan is die over een paar maanden toch echt een stuk duurder. De Europese Commissie zegt dat het een tegenreactie is. President Trump voerde eerder importheffingen in op Europees staal en aluminium. De politie en brandweer zijn vaak te lang onderweg naar een noodsituatie. Dat heeft RTL Nieuws onderzocht. De politie wil zoveel mogelijk binnen een kwartier op locatie zijn... maar dat lukt maar in 83% van de gevallen. Ook de brandweer is vaker te lang onderweg. De politie zegt dat het komt door een tekort aan mensen... en doordat er steeds meer spoedmeldingen worden gedaan. 150 mensen die gisteren in een trein in Pakistan werden gegijzeld... zijn bevrijd. Een groep onafhankelijkheidsstrijders kaapte gisteren die trein. Zij willen hun regio losmaken van Pakistan. Tien gegijzelden zouden zijn gedood, net als een aantal militairen. Hoe het met de rest van de treinpassagiers gaat is niet duidelijk. In totaal waren er meer dan 400 passagiers aan boord van die trein in Pakistan. En vandaag begint de week waarin schrijvers zichzelf in het zonnetje zetten. De Boekenweek. Schrijvers toeren het land door om reclame te maken. En bij aankoop van een boek krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Maar lezen mensen nog wel een beetje? Verslaggever Ibrahim Dorsloo vroeg het aan mensen in Rotterdam. Helemaal niet. Nee, waarom niet? Ik heb vroeger verplicht moeten lezen van mijn moeder. En eh, nu ben ik volwassen. Ik wil helemaal geen boeken meer zien. Je wordt ouder hè, meer verantwoordelijkheden, minder tijd om te lezen. En je studieboek is dat natuurlijk ook heel veel tijd. Ja, ja maar niet dat ik daar heel veel naar kijk hoor. <laughs> Een beetje reclame voor het lezen is ook wel nodig. Uit onderzoek van twee jaar geleden blijkt dat 1 op de drie 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen om mee te komen op school. En het weer nog een wisselend dagje met een beetje van alles wat. Af en toe opklaringen met zon, maar tussendoor zijn er ook pittige buien met kans op hagel. Het wordt maximaal 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB de Noord-Hollandse wegen wordt nog langzaam gereden over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tot aan knooppunt de Nieuwmeer.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 Uh, TM. You're just another winner. <laughs> yeah. make the dawn Girl, I want you. make the dance, say, Girl, I want you, girl, I need you, babe. <laughs> Slow down, love, don't you see me with my girl, what you thinking it was? <laughs> I know you used to seeing me in the clubs, different chicks sipping Chris, just a million dollars. But I changed, only got eyes for her, believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all, cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel, i I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I trouble fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down.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 Ik leef niet meer voor jou. Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle nachten. Dat ik hier helemaal alleen op jou heb te wachten. Je hebt me keihard voor gelogen, mythen en bedrogen. Dus droog die tranen in je ogen.